morning sun. morning sun. het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM. let me down. It's only begun. almost there for anyone. So you can not take home everyone. Cause it's only just begun.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 Hij weigert een boete te betalen die hij had gekregen voor een undercoveractie op Schiphol. Stegeman vervalste een toegangspas van de KLM en drong zo beveiligde delen van de luchthaven binnen. Hij wilde aantonen dat de beveiliging van Schiphol niet deugt. Justitie vond dat te ver gaan en gaf hem een boete, maar Stegeman wilde die niet betalen. Het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen opent maandag een Q-koortspolie. Nu al krijgt het ziekenhuis iedere dag tientallen aanvragen binnen om bloed te testen op de q kortsbacterie Het ziekenhuis verwacht bovendien dat het de komende tijd nog drukker wordt, omdat het warmer wordt en er meer lammetjes en geitjes worden geboren. Nijmegen is de tweede plaats in Nederland met een Q-koortspolie. Den Bosch heeft er ook een. President Obama noemt het nieuwe kernwapenverdrag met Rusland belangrijk, maar hij ziet het als een eerste stap naar de ontmanteling van alle kernwapens. Volgens een collega met VDEF leidt het verdrag tot meer veiligheid in de wereld. De twee wereldleiders hebben vanmiddag in Praag hun handtekening onder het nieuwe akkoord gezet, waarin staat dat ieder land het aantal kernkoppen terugbrengt tot 1500. Scholieren zijn over het algemeen tevreden over hun school. Ze geven het onderwijs gemiddeld een 7,2, blijkt uit onderzoek van het Landelijk Actiecomité Scholieren. Een andere conclusie is dat VWO'ers positiever zijn dan HAVO- en VMBO-leerlingen. Verder neemt de tevredenheid af naarmate scholieren langer op school zitten. Selma Wijnberg, de vrouw die bij terugkomst uit nazi-vernietigingskamp Sobibor het land uit dreigde te worden gezet, krijgt excuses van de Nederlandse regering, dat heeft minister Klink gezegd.